Annette Schut met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft drie raketten van de Houthis onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de Amerikaanse strijdkrachten om raketten die klaar stonden om afgevuurd te worden. Volgens de VS vormden de raketten in Jemen een onmiddellijk gevaar. De rebellengroep schoot de laatste tijd vaker op schepen in de Rode Zee... naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. Honderden betogers hebben actie gevoerd bij het huis van de Israëlische premier Netanyahu. Ze eisen dat alle gijzelaars die nu nog in Gaza zijn onmiddellijk worden vrijgelaten. Onder de deelnemers waren ook naasten van mensen die op 7 oktober zijn ontvoerd door Hamas. Sommigen hielden in stilte foto's van hun ontvoerde familieleden en vrienden omhoog. politie heeft de betogers tot ongeveer 100 meter van de woning van Netanyahu laten komen. De Amerikaanse politica Nikki Haley is niet van plan om de running mate te worden van oud-president Trump. Dat zei de voormalig VN-ambassadeur volgens Amerikaanse media in gesprek met kiezers. Haley wil zelf presidentskandidaat worden en zegt het niet te zien zitten tweede viool te spelen. De kans lijkt ook klein dat Trump haar zou willen als vicepremier. Eerder zei hij Haley niet geschikt te vinden als president als kind van Indiaanse immigranten. Nikki Haley is de enige vrouwelijke kandidaat namens de Republikeinse Partij. Bij een ongeluk op de A58 is een dode gevallen. Het gebeurde tussen Rukve en Roosendaal-Oost. Ook raakten meerdere mensen gewond. De snelweg is vanwege de afhandeling van het ongeluk nog dicht. Naar verwachting gaat de weg over ongeveer een uur weer open, zegt Rijkswaterstaat. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vanochtend af. Het blijft ook de rest van de dag droog. Het wordt 1 graad in het zuiden tot 4 tot 6 graden in het Waddengebied. De krachtige wind zorgt er in het hele land voor dat de gevoelstemperatuur een stuk lager ligt.